Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vijf NAVO-landen toegezegd, maar die ontkennen dat nu stuk voor stuk. Volgens de adviseur van Poroshenko was er met die landen een akkoord bereikt op de NAVO-top in Wales. De NAVO zegt dat het bondgenootschap geen wapens levert, maar dat individuele lidstaten dat wel mogen doen. Nederland heeft het Oekraïense leger logistieke hulp toegezegd. Schrijver Herman Koch heeft voor zijn roman Het Diner een platinaboek gekregen. Hij kreeg de onderscheiding op het boekenfestival Manifesta in Utrecht, omdat er van het diner meer dan 500.000 exemplaren zijn verkocht. Sinds vorig jaar kent de boekenwereld gouden, platina en diamanten onderscheidingen, net als de muziekindustrie. Pauline Cornelissen was vorig jaar de eerste die een platinaboek kreeg voor haar boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Na 126 jaar is de identiteit van Jack the Ripper vastgesteld. Dat meldt de Britse krant The Daily Mail. Jack the Ripper vermoorde in 1888 vijf prostituees in Londen. Sindsdien verschenen er talloze boeken, toneelstukken en films over hem... en meer dan 100 mensen werden als verdachte aangewezen. Nu blijkt dat Aaron Kosminski de echte dader is. Een Joods-Poolse vluchteling die leed aan paranoïde schizofrenie... Hij was in 1888 ook al in beeld als verdachte. Hij werd nooit veroordeeld, maar belandde in een gesticht. Een Britse zakenman heeft zich onlangs in de zaak vastgebeten en liet DNA-onderzoek doen. Materiaal op een oude sjaal werd vergeleken met DNA van een familielid van Kosminski. En daaruit blijkt nu dat hij inderdaad Jack the Ripper was. Het weer. In het binnenland kan nog een bui vallen, maar verder blijft het droog.